Mark met het NOS Journaal. Slachtoffers van seksueel misbruik aanvoeding kunnen krijgen die kan oplopen tot maximaal 100.000 euro. Dat adviseert de commissie Lindenberg. Onderzoek hoe de kerk om moet gaan met claims, aansprakelijkheid, verjaring en compensatie van misbruikslachtoffers. Lindenberg adviseert om misbruik op te delen in vijf categorieën. Wie in de eerste vier categorieën valt, komt in aanmerking voor een compensatie van maximaal 25.000 euro. Wie tot de vijfde en zwaarste categorie behoort, kan maximaal 100.000 euro schadevergoeding krijgen. Lindenberg adviseert geen verjaardagstermijn te hanteren. Er loopt nog een onderzoek naar de aard en de omvang van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk door de commissie Deetman. En die presenteert waarschijnlijk eind 2011 haar eindrapport. Daarin velt de commissie Deetman ook een oordeel over de adviezen van Lindenberg. President Assad zegt dat Syriërs hun eigen problemen moeten oplossen. In een tv-toespraak kondigde hij een nationale dialoog aan. Het is Assad's derde toespraak sinds de demonstraties in maart begonnen. Assad zegt dat een kleine groep saboteurs verantwoordelijk is voor de problemen in zijn land. In augustus willen hij parlementsverkiezingen houden. Een maand later moeten er afspraken zijn gemaakt over hervormingen. Assad riep naar Turkije gevluchte Syriërs op om terug te keren. Eerder beloofde Assad ook al hervormingen, maar het leger is nog steeds verwikkeld in de bloedige operaties tegen mensen die vragen om hervormingen. Meteen na de toespraak gingen in een aantal steden in Syrië mensen de straat op, meldt het persbureau Reuters. In de voorstad van Damascus riepen enkele honderden mensen leuzen tegen Assad, zoals geen dialoog met moordenaars. Op de Utrechtse Heuvelrug, waar normaal gesproken geen adders voorkomen, zijn toch enkele van deze gifslangen gesignaleerd. De adder is een beschermde diersoort en komt in Nederland eigenlijk alleen voor in Drenthe en op de Veluwe.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 Het bos vloed, je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind, speelt in het zand. Hey, hey, hey! Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. iemand gedacht. Ik weet, die zit mijn bloed. Hoort eens in het woord, hier Met een bakkie erbij.